Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een brexit kan binnen een half jaar van start. De Britse premier May zegt dat Groot-Brittannië nog voor het einde van maart... begint aan het vertrek uit de Europese Unie. Als het proces in gang is gezet, duurt het nog zo'n twee jaar... voordat de Britten zich helemaal hebben afgescheiden. In juni koos een meerderheid in een referendum voor een brexit. Bij protesten in Ethiopië zijn mogelijk tientallen doden gevallen. Toen de politie een menigte betogers uiteen wilde drijven, ontstond er paniek en werden mensen vertrapt. Volgens demonstranten zijn er zeker 50 doden gevallen. De autoriteiten houden het op enkele doden. De betoging was gericht tegen de regering en werd gehouden op een religieus feest ten zuiden van de hoofdstad Addis Ababa. In Maasluis is vanochtend een jongen van 17 opgepakt voor het ingooien van ruiten en openlijke geweldpleging zou zijn gebeurd in de burgemeesterswijk... waar sinds afgelopen week een noodverordening van kracht is. Die werd ingesteld vanwege onrust tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren en andere bewoners. In de wijk zijn petjes en capuchons de komende weken verboden... en mogen er maximaal vier mensen bij elkaar staan. In Normandië is de kerk heropend waar IS-aanhangers ruim twee maanden geleden een priester hebben vermoord. Er is een speciale plechtigheid om het heilige karakter van de kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray te herstellen. Onder andere de aartsbisschop van Rouen is erbij. Kort na de aanslag in juli schoot de politie de twee daders dood. IS heeft de aanslag opgeëist. In Lemmer in Friesland is gisteravond een buschauffeur mishandeld. Er stapten twee mannen in die zeiden dat ze naar Groningen wilden toen de chauffeur zei dat hij daar niet heen ging, kreeg hij klappen, werd hij bespuugd. De twee mannen zijn opgepakt. Het weer stevige buien, soms met hagel en onweer. Op andere plaatsen zonnig en droog en het is zo'n 16 graden. Het waait stevig, aan zee en op het meer mogelijk zelfs even stormachtig. Morgen breekt de zon vaker door, dan wordt het ook wat warmer.